Je tech-collega Nando Kastelein. Ze ontraden het eerst en nou daarna komt er een verbod. Maar eigenlijk komt erop neer dat ja, Rijksambtenaren gewoon die app moeten verwijderen op korte termijn. er werken zo'n 140.000 mensen voor de Rijksoverheid. Hoeveel daarvan een werktelefoon hebben met TikTok erop? weten we niet. Eerder stelden andere landen zoals België, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ook al zo'n verbod in. In Frankrijk zijn ook vandaag protesten tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Vakbonden hebben wegen geblokkeerd, treinverkeer is ontregeld... en personeel van een paar oliefabrieken hebben het werk neergelegd. Daardoor is er in een deel van Frankrijk weinig benzine. In een huis in Roosendaal in Brabant heeft de politie een drugsapotheek ontdekt. Agenten gingen langs vanwege geluidsoverlast, maar vonden toen keta, GHB, MDMA en pink cocaine. En ook nog allerlei spullen om wiet te kweken en een honkbalknuppel gewikkeld in prikkeldraad. De bewoner van het huis is opgepakt. En er is nieuws over deze horrorfilm over Winnie de Pooh. should close now. We're not going to find them. We will. Pooh, Piglet, Eeyore... De film Winnie the Pooh, Blood and Honey zou vanaf vanavond te zien zijn in de bioscoop in Hongkong. Maar de voorstellingen zijn geschrapt. Officieel vanwege technische redenen, maar waarschijnlijk heeft het met Pooh zelf te maken. De Chinese president Xi Jinping die lijkt nogal op Winnie the Pooh. In 2013 werd dat zelfs een meme. Mensen die tegen de president zijn gebruiken plaatjes van Pooh om de draak met hem te steken. En daarom worden plaatjes van de beer in China geblokkeerd.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 Ziet om mijn oogleden de eeuwige gezichten. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten. Maar al dat stukjes is heb ik zelf aangericht. Ben dankbaar voor mijn leven, ook wel voor mijn dood. En ik dank er voor wat lukt en mezelf voor het gekloot. En ik dank er voor het eten, dank u voor de pijn. Ook al is het niet te is dat glas te klein. Dank er voor mijn toekomst, roebel en bevlekt. Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik op was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees eens dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik goed was ik zou het laten zien dat ik trots was Zo kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was zou het laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was oké is dat je niet bij de was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Als ik grond was, zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik grond was, dan zat